Vicepremier Bos herhaalde in de Kamer dat het NAVO-verzoek om langer te blijven wat de PvdA betreft moet worden afgewezen. Premier Balkenende vond dat prematuur omdat de discussie daarover in de ministerraad moet worden gevoerd en niet daarbuiten. Desgevraagd zei Bos dat hij zijn standpunt niet prematuur vindt. Verder legden de premier en de vicepremier tegenstrijdige verklaringen af over de vraag of de brief met het NAVO-verzoek als een verrassing kwam. De openlijke meningsverschillen binnen het kabinet werden door de oppositie gekwalificeerd als beschamend. Volgens onder andere VVD-voorman Rutte en GroenLinks-leider Halsema is nu eigenlijk sprake van twee kabinetten. PVV-leider Wilders had het over een genante vertoning van ministers die om de antwoorden heen draaien. Tijdens het debat wees de ChristenUnie er overigens wel nadrukkelijk op dat een Kamermeerderheid zich eerder heeft uitgesproken tegen een nieuwe Oeroeskan-missie. Fractievoorzitter Slop van de ChristenUnie riep het kabinet nadrukkelijk op ook andere opties te bekijken dan het verzoek van de NAVO. De discussie gaat de komende dag verder in de ministerraad. De Nederlandse schaatsters hebben op de 1000 meter zilver en brons gewonnen. Het zilver ging naar Annette Gerritsen, die eerder deze week nog viel op de 500 meter. Gerritsen eindigde 200ste achter de Canadese winnares Christine Nesbitt. Het was het eerste schaatsgoud voor Canada op deze Olympische Spelen. Lorien van Riesen won het brons, Margot Boer werd zesde en Irene Wust eindigde op plaats 8. Nederland heeft in Vancouver nu drie medailles gehaald. Eerder won Sven Kramer de gouden medaille op de 5000 meter.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 Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore. It's crazy world. Now I look at the clouds across the moon. Here in the night, I just hope and pray that soon, oh, you'll hurry home to me. I'm sorry to interrupt your conversation, but we are experiencing violent operations in the asteroid belt at this time. We may lose this valuable deep space communication link.